centrum de grootste partij in het Letse parlement. is overigens nog maar de vraag associëren die nog met de Sovjet-overheersing. Bij de parlementsverkiezingen kreeg de hervormingspartij van oud-president Zattlers, 1 vijfde van de stemmen, iets meer dan de eenheidspartij van premier Dombrovskis.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 Het voorstel heette Buffett-belasting, genoemd naar miljardair Warren Buffett, die onlangs voorstelde om miljonairs meer belasting te laten betalen. In de buurt van het financiële centrum van New York demonstreren zo'n duizend mensen tegen de invloed van het bedrijfsleven op de Amerikaanse politiek. Demonstranten zeggen geïnspireerd te zijn door de revoluties in de Arabische wereld, zoals die op het Tahrirplein in Egypte. Sommigen hebben dan ook tentjes opgezet, omdat ze de demonstratie wekenlang willen volhouden. De Griekse premier Papandreou ziet af van een bezoek aan de algemene vergadering van de VN en het IMF in New York. Hij wil zich richten op het veiligstellen van een nieuwe noodlening van eurolanden. Papandreou moet nog een aantal bezuinigingsmaatregelen realiseren om aanspraak te kunnen maken op die lening. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam heeft met afschuw gereageerd op de rellen bij het Feyenoordstadion gisteravond. Vlak voor de wedstrijd tegen de Graafschap probeerden supporters het gebouw van de club en het bestuur te bestormen. Staken vuurwerk af en vernielden de ingang van het gebouw. De politie greep in met getrokken pistolen. Abu Taleb sprak van een walgelijke vertoning. Feyenoord-directeur Gudde noemde het incident verschrikkelijk. In Den Haag zijn vandaag twaalf internationale gerechtshoven en opsporingsinstanties open voor het publiek. Dat gebeurt ter gelegenheid van de vierde editie van de Hague International Day. Onder meer het